Levi van Eck met het NOS-journaal. De nacht van de vluchtelingen heeft gebracht. Vanuit vier steden vertrokken op middernacht tegelijk 5200 deelnemers... voor de 40 kilometer lange sponsorloop. Nooit eerder deden zoveel mensen mee. Met de opgehaalde 1,6 miljoen euro kan Stichting Vluchteling... aan bijna 24.000 gezinnen noodhulp geven. De Griekse regering heeft een motie van wantrouwen overleefd... Die was ingediend door de oppositie vanwege het akkoord over de naamswijziging van buurland Macedonië. De regeringen werden het eens over de nieuwe naam, Republiek Noord-Macedonië. Buiten het parlement protesteerden duizenden Grieken tegen het akkoord. De politie heeft traangas ingezet. Bij protesten in de hoofdstad van Nicaragua zijn acht doden gevallen. Demonstranten gingen de straat op om het aftreden te eisen van president Ortega. Zes leden van dezelfde familie kwamen om nadat hun huis door een molotovcocktail was geraakt. De twee andere doden vielen toen betogers bij een wegblokkade werden beschoten. Het is al twee maanden onrustig in Nicaragua. Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft voor het eerst TBS met dwangverpleging geëist tegen een verdachte. Het gaat om de man die zijn stiefkinderen van drie en vijf jaar ernstig mishandelde en vermoordde. Ook wil het OM dat hij 15 jaar de cel ingaat. Mocht de rechter meegaan in de eis, dan moet de man naar Nederland komen. Aruba heeft geen tbs-kliniek. Twee Duitse rappers hebben met hun teksten over de holocaust niet de wet overtreden. Dat zegt het Duitse Openbaar Ministerie, dat klachten onderzocht toen Farid Bang en collega in april een belangrijke muziekprijs wonnen. Op het prijswinnende album stonden nummers met teksten als Mijn lichaam is strakker dan dat van een Auschwitz-gevangene. Onsmakelijk, zegt justitie, maar niet strafbaar. Het weer vanochtend schijnt eerst af en toe de zon. Smiddags is het bewolkt en kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen en dinsdag wordt het iets warmer. Woensdag wordt het zomers warm en schijnt de zon flink.